Jelle Visser met het NOS-journaal. De man van 20 uit Urk die sinds gisteren vermist is... toen een binnenvaartschip in Rotterdam kapseisde, is nog niet gevonden. De politie zoekt nog met een sonarboot op de Nieuwe Waterweg, meldt Rijmond. Het ongeval gebeurde gisteravond rond 6 uur... toen twee grote zeeschepen elkaar inhaalden... en er een grote hekgolf ontstond. Aan boord van het binnenvaartschip waren twee opvarenden. Een van hen, de kapitein, werd uit het water gered. In Harderwijk hebben zo'n 200 huishoudens ten onrechte een energiesubsidie ontvangen. Het gaat om een bedrag van 800 euro en dat geld moeten ze nu terugbetalen. Wat er precies fout is gegaan is niet duidelijk. De Partij van de Arbeid in Harderwijk vreest dat sommige gezinnen nu in de problemen komen en pleit voor coulance. Het kabinet besloot eerder dat huishoudens die rond moeten komen van 120% van het sociaal minimum een eenmalige uitkering krijgen vanwege de stijgende energieprijzen. In totaal zou het gaan om 850.000 huishoudens. Bij rellen in de Zweedse stad Örebro zijn gisteren zeker acht mensen gewond geraakt. Aanleiding was een bezoek van de Deens-Zweedse voorman van de extreemrechtse partij Harde Lijn. Deze Rasmus Paludan staat erom bekend dat hij regelmatig Korans verbrandt. Tegen demonstranten staken in Eurebro onder andere politiebusjes in brand. De politie loste waarschuwingsschoten. Bij een eerdere bijeenkomst ontstonden rellen en raakten drie agenten gewond. Ook werd Dan het spreken onmogelijk gemaakt doordat er kerkklokken werden geluid. In Emmen hebben voetbalfans tot diep in de nacht feest gevierd... na de terugkeer van FC Emmen in de eredivisie. Dankzij de 1-0 zegen bij FC Dordrecht is de Drentse club nu al verzekerd van promotie. Emmen degradeerde vorig jaar na één seizoen uit de eredivisie. Met nog drie wedstrijden te gaan is het kampioenschap van de eerste divisie in zicht. Het elftal wordt zaterdagmiddag gehuldigd. Het weer. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 4 en 8 graden.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 Ik ben ook niet van beton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Alle sta ik op en ben ik weg. Doe ik alles op de pof. van met alle respect. Ik altijd er niemand en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het nooit weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lievert iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant Leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn En een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn Bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect En misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld pizza met ananas is discutabel.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 Kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht, maar wie heeft zij? de wereld gek. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft.